uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Nederlanders die uit Wuhan zijn geëvacueerd... hebben in hetzelfde vliegtuig gezeten als de Belg... die besmet blijkt te zijn met het coronavirus. Die is positief getest, maar heeft geen ziekteverschijnselen. Volgens het RIVM heeft het geen zin om mensen op het coronavirus te testen... zolang ze geen ziekteverschijnselen hebben. De meeste van de 15 Nederlanders zitten thuis in quarantaine. Zolang ze geen gezondheidsklachten hebben... zijn er geen strengere maatregelen nodig, volgens het RIVM. Testen heeft geen zin. De eerste dagen na een eventuele besmetting is er nog te weinig van het virus in het lichaam om aan te tonen in de test. De schaatsers die komend weekende meedoen aan de wereldbeker in Calgary... worden eerst gecontroleerd op symptomen van het coronavirus. Ook hun trainers en begeleiders. Wie een lichaamstemperatuur van 38 graden of hoger heeft... wordt uitgebreid onderzocht. Een woordvoerder van de Nederlandse schaatsbond KNSB meldt... dat hetzelfde protocol mogelijk wordt gevolgd... bij de wereldbeker shorttrack in Dresden. Ook komend weekende. En de asielzoekers op het Griekse eiland Lesbos hebben vandaag weer geprotesteerd tegen de sterk verslechterde leefomstandigheden in het migrantenkamp Moria. Gisteren werden ze door de politie uiteengejaagd. De demonstranten eisen dat de asielprocedures sneller worden afgehandeld. Hulpverleners beschrijven de leefomstandigheden in het overvolle kamp Moria als verschrikkelijk. Er leven zeker 19.000 vluchtelingen en migranten, terwijl er ruimte is voor krap 3.000 mensen. Die situatie leidt tot spanningen met de bewoners van het eiland... en zij hebben ook de burgemeester en de gouverneur opgeroepen... om de vluchtelingen over te dragen aan het vasteland... en de asielprocedure te versnellen. Het weer op steeds meer plaatsen droog. Vannacht kan de temperatuur in het binnenland dalen tot rond nul. Lokaal mogelijk een misbank en kans op gladheid. Morgen is het droog. De zon schijnt nu en dan. Er zijn ook wolkenvelden. En het wordt rond de 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er is Wijnand bij de ANWB.